Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De kustwacht en de veiligheidsregio Amsterdam-Amsteland gaan beter samenwerken. Aanleiding is de dood van een Britse jongen afgelopen zomer. Die viel op het buitenei van een motorboot. Door miscommunicatie tussen de hulpdiensten duurde het lang voor de hulpverlening op gang kwam. Blijkt uit onderzoek, meldt NH. De diensten vinden verbetering van de hulpverlening belangrijk... nu er steeds meer mensen rond Eiburg komen wonen. In het zuidwesten van Turkije is een traumahelikopter neergestort. De heli vloog bij het opstijgen in dichte mist tegen de bovenste verdieping van een ziekenhuis en stortte neer op de binnenplaats. In het toestel zaten twee piloten, een arts en een verpleegkundige. Ze kwamen alle vier om het leven. De helikopter zou eigenlijk al een dag eerder vanuit de stad Mula naar Antalya vliegen, maar bleef toen vanwege slecht weer aan de grond. In een bericht op Facebook hebben de ouders van de 9-jarige André afscheid genomen van hun zoon. De jongen was een van de slachtoffers van de aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg afgelopen vrijdag. Vaarwel mijn engel, schrijft de vader. En de moeder zet bij de foto van haar zoon... Laat mijn kleine teddybeer nog de wereld rondvliegen. Het bericht wordt massaal gedeeld. Op het Russische schiereiland Kamchatka zijn drie inzittenden van een vrachtvliegtuig gered dat daar een noodlanding had gemaakt. Het toestel, een Antonov 2 propellertoestel, kwam boven het oosten van Rusland in de problemen door ijsafzetting. Bij de noodlanding op Kamchatka sloeg het over de kop. De drie bemanningsleden activeerden het noodbaken, groeven een gat in de sneeuw en hielden zich warm door brandstof in brand te steken. Na twee nachten werden ze gered. Het weer, zon, wolken en enkele buien, soms met hagel en onweer. Een stevige westenwind en het is 5 tot 7 graden. Vanavond meer regen en veel wind. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en 7 graden.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 I like where we are when we drive in your car. I like where we are. day misschien weet waarom wij bestaan. Waarom we worden geboren en straks weer gaan. Maar ze zwijgt en kijk maar. if you wanna. You could change your clothes if you wanna. If you change your mind, well that's the way it goes. But I'm gonna keep your jeans and your old black hat. Cause I wanna, they look good on me. You're never gonna get them You could act real tough if you want.